in civiele procedures waarbij de corporaties miljoenen euro's bij ze kregen. Nu worden ze dus ook strafrechtelijk vervolgd. De zaak tegen Mullenkamp begint op 3 december. Hij werd bekend omdat hij als corporatiedirecteur rondreed in een Maserati. Sinds het begin van de ebola-uitbraak in maart zijn bijna 14.000 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De levensbedreigende ziekte breidt zich snel uit. De afgelopen dagen zijn er 4000 besmettingen bijgekomen. Het aantal mensen dat aan ebola is overleden is gestegen naar ruim 5000. Bijna alle besmettingen zijn in de West-Afrikaanse landen Guinea, Liberia en Sierra Leone. Van de mensen die ebola hebben overlijdt volgens de laatste inzichten 70 procent. Duitsland gaat definitief geen tol heffen op lokale en provinciale wegen in grensregio's. CDU-minister Dobrindt is gezwicht voor kritiek uit zijn eigen partij, melden Duitse media. Afdelingen van de CDU in regio's die aan Nederland en België grenzen... vreesden dat toeristen zouden wegblijven als ze tol moesten betalen. Tienduizenden inwoners van de grensstreek gaan regelmatig in Duitsland boodschappen doen of tanken. De minister gaat de tol nu voorlopig alleen invoeren op snelwegen. Steeds meer jongeren vinden een baan. Dat zegt Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Bij het helpen van jongeren aan hun eerste baan speelt de overheid maar een kleine rol, vindt Sterk. De meeste jongeren komen voor het eerst aan het werk via een uitzendbureau. Ook daarna werken ze meer dan vroeger met een flexibel contract. Het weer bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 14 graden. Vannacht koelt het vooral in het oosten sterk af met kans op vorst aan de grond. Morgen iets minder regen en vrijdag weer wat zon en iets zachter. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er ruim 120 kilometer file. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Inbrugge 7 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er wel weer vrij. De andere kant op ook een behoorlijk lange zogenoemde kijkersfile. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet 6 kilometer door een kapotte auto. Er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A15 verderop bij Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer na een aanrijding Rijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En nog een lange file ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Hagestein en Lexmond 8 kilometer.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 Groen was een leidinggevende op de vliegbasis Twente. Hij zou toen klachten over slechte ventilatie in de spuiterij hebben genegeerd. Daar werd gewerkt met de groomhoudende verf. Groen